9 uur. Doral Negens met het NOS-journaal. De Belastingdienst heeft jaren geleden onjuiste informatie gebruikt... om kinderopvangtoeslagen voor honderden ouders stop te zetten. Staatssecretaris Snel heeft die info recent nog gebruikt... waardoor de Kamer verkeerd is geïnformeerd... blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Trouw. De fiscus deed in 2014 onderzoek naar een gasthouderbureau in Eindhoven... omdat er een vermoeden was van fraude. Nieuwe inspecties lieten juist positieve bevindingen zien... maar die informatie is door de Belastingdienst genegeerd. Koning Willem-Alexander heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd... om in Nederland een herdenking bij te wonen. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst na een bericht van de Telegraaf. Het gaat om een uitnodiging voor de herdenking van de Slag om de Schelde in Terneuzen op 31 augustus. Die was cruciaal voor de bevrijding van Nederland en België 75 jaar geleden. De Amerikaanse ambassadeur Hoekstra vindt dat het kabinet nog altijd te weinig geld uitgeeft aan defensie worden honderden miljoenen euro's extra vrijgemaakt... om in de buurt te komen van de NAVO-doelstelling van 2% van het bruto binnenlands product. Maar Hoekstra zegt dat die doelstelling bij lange na niet wordt gehaald. Het weer zonnig en droog. Vanmiddag 18 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Later vanuit het westen meer bewolking en vanavond kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.